Jan van der Putten met het NOS-journaal. Boris Johnson Andrea Letsum de nieuwe Britse premier moet worden. In een verklaring zegt Johnson, die vorige week bekend maakte dat hij zelf geen kandidaat is... dat Letsum de kracht, het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid heeft... die nodig zijn om Groot-Brittannië te leiden. Letsum is namens de conservatieve minister van Energie... en was in de referendumcampagne een van de prominentste voorvechters van een brexit. Als de Britten terugkomen van hun brexit mogen ze wat eurocommissaris Timmermans betreft in de Europese Unie blijven. Dan moeten we hen met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS. Hij was niet verbaasd dat bij het referendum de meerderheid voor vertrek stemde, want volgens Timmermans is de Britten twintig jaar lang verteld dat de EU niet deugt. In Braschaat in België zijn in korte tijd vier wethouders betrapt met drank op achter het stuur. Afgelopen maanden werden drie wethouders betrapt. De afgelopen weekende liepen ook de wethouder Financiën en ouderenbeleid tegen de lamp. Een van de betrapte wethouders van Braschaat voerde als excuus aan dat het als politicus moeilijk is om niets te drinken, omdat er bij officiële gelegenheden vaak alcohol wordt geschonken. In Eindhoven is een bouwkraan omgevallen. Er is veel schade aan daken en auto's. De 10 meter hoge kraan werd gebruikt bij de renovatie van woningen, meldt Omroep Brabant. Toen de kraan werd ingeklapt, viel die om. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De voetballers van IJsland zijn bij terugkomst in Reykjavik als helden ontvangen. Ze werden opgewacht door tienduizenden mensen. Met een open bus werden de spelers van bondscoach Lagerbeck door de stad gereden. IJsland verloor in de kwartfinale met 5-2 van Frankrijk.